12 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De IJsselmeerziekenhuizen zijn failliet. Eerder deze week was al uitstel van betaling gevraagd... en nu heeft de rechtbank het faillissement uitgesproken. Het gaat om het ziekenhuis in Lelystad... en de polyklinieken in Dronten, Emmeloord en Urk... en een verloskundige praktijk. Tien jaar geleden waren er ook al grote financiële problemen. Toen werden de ziekenhuizen overgenomen door de zorgondernemers Loek Winter... en Willem de Boer en hun MC-groep. Een ander ziekenhuis van de MC-groep is het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam. Ook daar is uitstel van betaling aangevraagd... en de afdeling spoedeisende hulp is gesloten. Na een aantal kwartalen verlies is het Tesla gelukt om winst te maken. Het bedrijf sloot de maanden juli, augustus en september af... met meer dan 300 miljoen dollar winst. Topman Elon Musk noemt het een belangrijk moment op weg naar duurzame winst. Musk lag de afgelopen tijd onder vuur... vanwege zijn opmerking om autofabrikant Tesla van de beurs te halen... en zijn gedrag op sociale media. De beurzen in Europa zijn vanochtend lager geopend... in reactie op de koersdalingen gisteren in de Verenigde Staten... en vannacht in Azië. De belangrijkste reden voor de omslag is de teruglopende economische groei... en de toenemende spanningen in de wereld. Bijvoorbeeld door de handelsoorlog tussen de VS en China. Drie weken geleden ging het nog heel goed op de beurzen. Sindsdien zijn de koersen wereldwijd scherp gedaald. De winst die de Dow Jones-index in New York dit jaar had geboekt is verdampt. Sommige ledlampen kunnen draadloze verbindingen in huis verstoren. Het agentschap Telecom zegt in de Telegraaf dat de energiezuinige ledverlichting kan leiden tot problemen met de radio, televisie, telefoon of wifi. De toezichthouder begint daarom een onderzoek onder 50 leveranciers. Het weer, bewolking en soms wat lichte regen of motregen.